De uitstaande brand zou zijn ontstaan in een Chinees restaurant in een nabijgelegen winkelcentrum. Er zijn ook ontploffingen gehoord. Meer details zijn nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoeveel mensen zijn geëvacueerd. Brandweerkorps uit de hele regio zijn uitgerukt om het vuur in Stijn te bestrijden. Zimbabwe heeft de VN-rapporteur voor marteling Novak de toegang tot het land ontzegd. Samen met twee medewerkers is Novak vastgezet op het vliegveld van de Zimbabwaanse hoofdstad Harare, waar hij vanuit Johannesburg naartoe was gevlogen. De Oostenrijkse VN-rapporteur was uitgenodigd door premier Tsvangirai, maar die uitnodiging werd later ingetrokken. Volgens Novak kwam het bevel van regeringsfunctionarissen over wie Twangirai niets te zeggen heeft. Novak wilde in Zimbabwe onder meer onderzoek doen naar mensenrechten door leden van de partij van president Mugabe. De zonneauto van de TU Delft is tweede geworden in de World Solar Challenge in Australië. De afgelopen vier jaar eindigden de studenten steeds als eerste. Dat het nu een plaats lager is geworden wijte de student aan een ongeluk vlak voor de wedstrijd. Daardoor leverden de zonnecellen niet het maximale vermogen. De race van 3010 kilometer tussen Darwin en Adelaide werd dit jaar gewonnen door een team van Japanse studenten. In de derde ronde van het KNVB-bekertoernooi heeft landskampioen AZ zich met moeite weten te plaatsen voor de achtste finales. Na 90 minuten stond het 2-2 tegen de amateurs van Spakenburg. In de verlenging wist de club uit Alkmaar er 5-2 van te maken. FC Groningen versloeg Vitesse met grote cijfers. In Arnhem werd het 5-1. Ook de eredivisieclubs NEC, Heerenveen, Twente en PSV plaatsen zich voor de volgende ronde van het bekertoernooi. Dan het weer, wolkenvelden, later vannacht kans op mist en minima rond 9 graden.